Sit van der Linde met het NOS-journaal. VVD-leider Mark Rutte wil na de verkiezingen niet regeren met de PVV. Dat zegt hij in het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen. Rutte geeft geen expliciete reden voor het uitsluiten van de partij van Geert Wilders. In 2017 sloot hij samenwerking met de PVV ook uit. Toen had dat te maken met Wilders' uitspraken over rechters en Marokkanen. Eerder deze week sloot Rutte ook Forum voor Democratie uit... na uitgelekte appjes van Thierry Baudet. In de Duitse deelstaat Saksen moeten personen uit verschillende huishoudens verplicht een mondkapje op in de auto. Bijvoorbeeld als er wordt gecarpooled. Het dragen van een kapje in een auto is eigenlijk tegen de Duitse regels, want je bent dan niet herkenbaar. De politie zegt dat hardrijders met een mondkapje niet ontkomen aan een boete. De ogen zouden voldoende zijn om de identiteit van de bestuurder vast te stellen. Een Belgische agent die ruim twee jaar geleden een peuter doodschoot... hoeft niet de cel in. Hij is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar. De Belgische politie hield het busje waarin de peuter van twee zat aan... omdat het zo doorzakte. De bestuurder ging er vandoor, maar weigerde te stoppen. Ook niet toen agenten hun wapen lieten zien. De agent zegt dat hij op de banden mikte... maar de wang van de peuter raakte doordat de collega aan zijn stuur trok. In de eredivisie heeft RKC na 10 wedstrijden weer eens gewonnen. In Waalwijk werd hekkensluiter Emmen met 1-0 geklopt. Het enige doelpunt viel vlak voor tijd. Emmen wacht na 22 wedstrijden nog altijd op de eerste zegen. RKC speelde vanwege het door corona afgelaste carnaval met speciale shirts... met daarop confetti en de carnavalskleuren van Waalwijk. Het weer nog. Een koude nacht met min 8 tot min 12 graden. Staat een matige oostenwind. De gevoelstemperatuur is dus wat lager. Morgen is het zonnig, later op de dag wat stapelwolken, maar het blijft wel droog.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 Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere. But told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah, I think you're so sweet. But you're taking this all too serious it, Hottest target, Kawasaki, I ride it, ride it. Undercover, yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out of no doorway. Shot the west, try and drown me, I might blow the way.